Maar wat er verder gebeurt is nog open. Verzoeken om ergens in Afghanistan nog iets te doen zullen worden gewogen, zei hij. Eerder zei premier Balkenende nog dat Nederland in 2010 stopt in Oeroesgan. Naar verluidt denkt het kabinet over een afgeslankte missie van een paar honderd man... Nu zijn het er zo'n 2000. Een Kamermeerderheid, inclusief de Partij van de Arbeid, heeft grote bedenkingen bij een langer verblijf in Oeroesgan. Minister Eurlings hoopt uit onderzoeken naar het treinongeluk in Barendrecht lessen te kunnen trekken voor de toekomst. Gisteravond reden twee goederentreinen op elkaar en daarbij kwam één machinist om het leven. De ander raakte zwaar gewond. Eurlings wees erop dat het traject bij Barendrecht druk bereden is en dat daarom al allerlei veiligheidsmaatregelen zijn genomen. Eurlings wil nu de onderzoeken afwachten die de Onderzoeksraad voor Veiligheid en de Inspectie Verkeer en Waterstaat instellen naar de toedracht van het ongeluk. We moeten precies weten hoe dit heeft kunnen gebeuren, alleen al om de kans op dit soort incidenten in de toekomst te verminderen, zei Eurlings. De raad van toezicht van de Maastrichtse woningcorporatie Servatius stapt op. De raad heeft niet op tijd ingegrepen bij de enorme kostenoverschrijding van de nieuwe universiteitscampus in Maastricht. Dat blijkt uit een interne evaluatie. Eerder was de directeur van de woningcorporatie ontslagen en stapte de voorzitter van de raad van toezicht al op. De bouw van de campus tegenover het Universitair Medisch Centrum aan de A2 begon vorig jaar, maar is onlangs stilgelegd. Het ontwerp van de Spaanse architect Calatrava was begroot op 165 miljoen. Maar de kosten lopen nu al richting de 200 miljoen. Het is onduidelijk wanneer weer met de bouw wordt begonnen. Het weer geregeld zon, vooral in het zuiden.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 Iedere vrijdag hoor je hem hier op CFM Zandvoort tussen 3 en 5. De heetste lijst van Europa. Mocht je nou vrijdag de tijd niet gehad hebben, dan krijg je van mij morgen nog een herkansing. Dan tussen 7 en 9 zet ik ze alle 40 nog een keer op een rijtje. 19e jaargang Euro Breakdown op CFM, aflevering 36 daarvan alweer. 25 september 2009. Deze week 15 stijgers in de lijst, maar één zittenblijver en die komt er dit uur echt aan. 21 dalers en drie nieuwe binnenkomers. 16 weken in de lijst gestaan. Bob Sinclair zijn La La Song eruit. Noisets, Don't Upset the Rhythm, ook na 14 weken eruit. En Placebo, For What It's Worth, hebben ze toch nog 19 weken, of 9 weken sorry, in de lijst gestaan. Snel stijgen, dat is Lady Gaga, AA, Nothing Else, say ging 7 plaatsen omhoog. Flowrider en White Gordon zakken er in één keer 8. En Lady Gaga met haar Love Game staat alweer 19 weken lang erin. Kijken we even snel achterom. 25 september 1992. In Zolder wordt de laatste steenkoolmijn van België gesloten. 2005 was het Fernando Alonso die de jongste wereldkampioen Formule 1 wordt. En de World Solar Challenge ging van start in 2005. Daarmee deed uh, Solar de Nuna 3 mee. Die uh, kwam trouwens drie dagen later als winnaar over de finish.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 Vorige week stond zij nog op nummer 17. Deze week gaat ze twee plekken omhoog naar nummer 15. Ook winst is ze voor JC, Run This Town. Vijf weken staan ze nu in de lijst en ook vijf plaatsen gaan ze omhoog.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 Hey. Mason Sound met Sophie Ellis Baxter. Heartbreak, Make Me a Dancer. Ondertussen alweer eh, kwart over vier. Wij gaan even kijken naar wat we dan allemaal al gehad hebben. Op nummer 20 was het vijf plaatsen winst in de derde week voor Cobra Starship. Good Girls Go Bad. Cascada Evacuate the Dance Floor, 11 weken in de lijst, zak 3 plaatsen naar beneden. Alicia Dixon Breed Slow, ook 11 weken in de lijst, Afkomstig van nummer 11 en zakkend naar 18. Wylon zijn Wicked Way staat nu 3 weken in de lijst. 23 vorige week, deze week 6 plaatsen omhoog naar 17. vier plaatsen winsten eh, is er voor Kaisha met Tic Tac. 5 weken staat hij in de lijst. Jordan Sparks, Battlefield nu 9 weken in de lijst. 2 plaatsen omhoog van 17 naar 15. JC, Run This Town. 5 weken in de lijst. 19 vorige week, deze week omhoog naar 14. En de Freemason samen met Sophie Ellis Baxter, Heartbreak. Vijf weken in de lijst. 15 vorige week, deze week omhoog naar 13. Verlies je deze week voor Beyoncé met Ego. Staat pas 6 weken in de lijst, maar zakt wel van 9 naar 12. Winst is er dan voor Eva Simons. Haar single Silly Boy stond vorige week nog op 13. Gaat deze week twee plaatsen omhoog naar nummer 11. leuk hè, dat liedje van Eva Simons. Ik moet altijd weer aan mezelf denken. Silly Boy hoor, je van Eva Simons. Zes weken staat ze nu in de lijst. 13 stond ze vorige week, deze week pak ze twee plekken winst en gaat ze naar nummer 11. En wij gaan voor de grap even kijken in Ecuador hoe daar de, top 10 eruit ziet. Sierra con Justin Timberlake, oftewel Sierra en Justin Timberlake Love, Sex and Magic op nummer 10. Boom Boom Pow, de Black Eyed Peas vinden we daar op 9. Tiziano Vero vinden we met El Rago Mas Granda op nummer 8. Tito met El Amour op 7. Miley Cyrus, De Klimp, vinden we op 6. Jorgi Les Del Hero. Hij heeft een single gemaakt, No La Cambia Por Nada. En die staat op 5 in Ecuador. Shakira met Loba vinden we op nummer 4. Pitbull, I Know You Want Me is de nummer 3 in Ecuador. De nummer 2 is in de handen van Paulina Rubio. Casa e El Factor. En de nummer 1 van Ecuador is Carlos Bueta en Marta Sanchez. Colgada en Tus Manos. Nou kan je alvast verklappen, die vinden we niet op nummer 1 in de Euro Breakdown. Van de anderen die in de top 10 staan kan ik je zeggen dat we ze ook niet gaan vinden als uh, nummer 1 zijnde in de Euro Breakdown. Welke wel dan de nummer 1 is, dat hoor je even voor eh, de klok van 5 uur. Eerst krijg je mij de nummer 10. En ik vind het zo'n goede single van Ina. Vier weken staat ze nu in de lijst. 12 stond ze vorige week, deze week gaat ze naar 10. Dit is hard op CFM. baddest thing around town. She's nothing like a girl you've ever seen before. Nothing the same David Guetta samen met Kelly Rowland zakt hij weg uit de lijst van Europa, nu op 37. Maar samen met Ekan doet hij het erg goed en hun Sexy Bitch, 7 weken in de lijst. En zij blijven zitten op nummer 8. ZFM, Westkust, weerbericht. Vandaag is het, net als de afgelopen dagen, rustig herfstweer. We profiteren van een uitloper van het hoge drukgebied eh, Sabine. Daardoor schijnt de zon flink, maar er trekken ook eh, zo nu en dan wat bewolking over de regio. Het blijft droog en de temperatuur stijgt vanmiddag naar maximaal 18 graden. De wind waait uit het westen is zwak tot hooguit mate van kracht. Vanavond en de komende nacht is het dan weer vrij helder en bestaat de kans op mist. Met niet meer dan een zwakke west- tot zuidwestelijke wind daalt de temperatuur naar een graadje of 9. Morgen profiteren we volop van het hoge drukgebied Sabine. Boven onze omgeving eh, komt zij namelijk tot rust. En daardoor kunnen we genieten van prachtig nazomerweer. De zon schijnt volop, het blijft droog. De temperatuur loopt op naar een 20 graden. En waar je doet het niet of nauwelijks. En als dat doet, dan weten we niet waar dat vandaan komt, want dat kan uit eenlopende richtingen waaien. In de nacht naar zondag is het weer helder en daardoor kans op mist. Bij weinig wind daalt de temperatuur naar 9 graden. Zondag is het ook nog eh, prachtig nazomerweer dankzij Sabine. De zon schijnt volop en het blijft droog. De temperatuur stijgt naar een hele aangename 20 graden en er waait een zwakke tot eh, matige west- tot noordwestelijke wind. Zondagavond en maandagnacht neemt geleidelijk de bewolking toe. Maar het blijft wel droog. temperatuur daalt niet verder dan 12 graden. Net even gebeld met de ANWB hoe het zit met de files. Ze konden mij het volgende melden. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen eh, Knoop het Watergasmeer en Muiden. Daar staat 6 kilometer. Vertraging kan oplopen tot 17 minuten. A4 Delft richting Amsterdam tussen knooppunt Batuverdorp en knooppunt de Nieuwmeer, daar 3 kilometer. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Batuverdorp en knooppunt Rotterpolderplein 7. A10 Ring Amsterdam, de Nieuwmeer richting Koenplein tussen Geusveld en knooppunt Koenplein. Daar staat in totaal 3 kilometer aan file. Het vorige uur kon ik je melden, er staan geen files. Dit uur kan ik je melden, ik heb er twee. Eentje op de A2 Amsterdam richting Utrecht, een hoogte van hectometerpaal 32,6. Dat is net voor de afslag Oudekerk aan de Amstel. En er staat eentje op de N208, dat is Haarlem, richting Beverwijk. En daar staan ze ter hoogte van de bowling. Die zit daar aan je rechterhand als je richting Beverwijk rijdt.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 Woman in the world, uh, them amaze me sweets and a reach on superlative daily. Now get them gal, they none of your baby. Gal so round me, but them cannot chase me. In a bedroom, shabba ranking and lazy.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 I love it, baby. Boom boom boom. Woman, you make me sweat. Oh, you are so sexy. Boom boom boom. Bob Sinclair samen met Shabberanks Love You No More. Nu welk van de twee komt er nou dat dit een grote hit is? Is de bekende stem van Bob Sinclair of de subtiele, rustige stem die je er tussendoor hebt van Shabberanks? Blijkbaar is het gewoon de combinatie die het erg goed doet. Vijf weken lang staan ze nu al in de lijst. Vorige week nog op 10, deze week drie plekken omhoog naar nummer 7. Nummer 6, die slaan we even over. Vier plaatsen naar beneden. Lady Gaga met haar single Paparazzi. De nummer 5 komt vanaf die nummer 6. Die is in handen van Pitbull. Acht weken lang staat hij nu in de lijst van Europa. Hij komt dus inderdaad van 6. Hij gaat één plek omhoog. Je hoort hem hier op nummer 5. Hotel Room Service. Dit is Pitbull tijdens Euro Breakdown op CFM Zandvoort. De single van Pitbull Hotel Room Service, 8 weken in de lijst van Europa. 6 vorige week, deze week dus één plek weer omhoog naar nummer 5, 8 weken in de lijst. Ook 8 weken in de lijst, de nummer 3 van vorige week en deze week de nummer 4, de Shakira met She-Wolf. the boy. van Shakira. Acht weken lang staat ze nu in de lijst. Vorige week stond ze nog in de top 3. Deze week zak ze eruit en eindigt ze net onder de top 3 op nummer 4. De enige echte Nederlandse top 40, daar vier nieuwe binnenkomers. Ik ook voor jou, Guus Meeuwis komt binnen op 37. Eva Simons met haar Silly Boy komt eindelijk binnen op 36. Boeddhist van Robbie Williams op 32 nieuw. En Stereo Love, Edward Maya en Fika Liguna op 28. Slaap lekker. Fantastisch toch? 10 weken staan ze nu in de lijst. Van 11 gaan ze omhoog naar 10. Madonna met haar Celebrations blijft zij staan op eh, nummer 9 in haar zevende week. Mando Diao, Dance With Somebody, zakt van 6 naar 8 in de 15e week. Cascada, Evacuate the Dance Floor, staat nu 6 weken in de lijst. Vorige week nog op 8, deze week één plekje omhoog naar nummer 7. Not Fair, Lily Allen zakt een plek van 5 naar 6 in haar zevende week. En van 7 naar 5 gaat Hot van Ina in haar vijfde week. Top 4 blijft zoals het was, alleen staan ze allemaal een week langer erin. Sexy Bitch, David Guetta featuring Akan, blijft eh, staan dus op 4 in zijn vijfde week. Met Black Eyed Peas, I Got A Feeling, 12 weken in de lijst, blijft staan op 3. Het tuintje in mijn hart van uh, Damaru en Jan Smit blijft staan op 2, 10 weken in de lijst. A eh, three Days in a Row nou, three days on number one in a row kan je ook zeggen. Three times in a row op number one. Namelijk de derde keer achter elkaar dat eh, Anouk op nummer 1 staat in de Nederlandse top 40. Totaal staat ze nu zes weken daar in de lijst en dus eh, nog steeds op nummer 1. De beste plaat van Nederland. De beste plaat van Europa, die gaan we straks voor je draaien. Eerst krijg je van mij nog eentje die vorige week nog op 7 stond. Nu 7 weken lang al in de lijst staat. La Rox, met Bulletproof gaat van 7 naar 3. die tot nu toe aangeslagen is van uh, eh, La Rocks is natuurlijk uh, bulletproof. Quicksand wat ze uitbracht op uh, eh, 21 februari van dit jaar. En de net uitgebrachte In for the Hill, 19 september 2009. Doen het nog niet al te best in de hitlijsten. Maar ik denk toch dat In for the Hill er wel aan zit te komen. Na het geweldige succes van Bulletproof moet deze single toch ook echt wel wat gaan doen in de hitlijsten van Europa op weg naar de nummer 1. Binnen nu en uh, eh, 5 minuten hoor je hem. Eerst krijg je namelijk van mij nog de nummer 2. 12 weken lang staan ze in de lijst. Vorige week hadden ze weer even een herleving. Schoten ze van de nummer 3 positie naar de nummer 1.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 hebben het maar één week volgehouden. Bovenaan de lijst op dit moment. Sorry Ivo, ik kan er niks aan doen. Het is de keus van geheel Europa. Twaalf weken lang staan ze nu aan de lijst. En ze hebben toch aardig wat weken daarvan op nummer 1 gestaan hoor. Daarna die comeback, even weer een weekje op nummer 1. Nu langzaamaan weer wegzakken. Ze doen het niet verkeerd. Low Rocks Bulletproof ook zeker niet in de top 3 deze week. Shakira, uh, She-Wolf, Pitbull, Hotel Room Service. Lady Gaga, Paparazzi, Bob Sinclair, Shabba Ranks, Love You No More, David Guetta en Akon met hun sexy bitch. Lot met Mamadou en Ina met Hart. Dat was in één keer even de volledige top 10 van deze week. Op één plaat na.